Speciale expertteams gaan gemeentelijke en provinciale wegen onderzoeken... waar relatief veel verkeersslachtoffers vallen. Op 20 gevaarlijke plekken komt er trajectcontrole. Bestuurders die met alcohol op een ongeluk veroorzaken krijgen zwaardere straffen. Eerder kondigde de minister al aan dat het vasthouden van een mobieltje op de fiets verboden wordt. Gemeentelijke websites zijn niet gebruiksvriendelijk voor mensen met een beperking. Dat concludeert een expert die 69 gemeenten onder de loep nam. Websites en apps van overheden moeten in 2021 goed toegankelijk zijn voor mensen die niet goed kunnen zien, horen, bewegen of een verstandelijke beperking hebben. Maar de uitvoering loopt achter. Volgens de onderzoekers denken gemeenten vaak dat hun site of app op orde is... maar door een gebrek aan controle klopt dat niet. Twee vliegtuigen van de Amerikaanse marine zijn voor de kust van Japan tegen elkaar gevlogen. In de vliegtuigen zaten in totaal zeven inzittenden. De marine zoekt naar overlevenden. Eén persoon zou gered zijn. Het gaat om een ongeluk tussen een F-18 gevechtsvliegtuig en een groot tankvliegtuig... vermoedelijk bij een militaire oefening bij de plaats Iwakuni in het zuidwesten van Japan. Justitie in Canada heeft een topmanager van Huawei gearresteerd. Meng Wanzhou is dochter van de oprichter en financieel directeur bij het Chinese technologiebedrijf. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan Amerika. Meng zit vast sinds 1 december. De rechter bepaalt morgen of ze op borgtocht vrijkomt. De Amerikaanse autoriteiten willen het Chinese bedrijf voor de rechter brengen... vanwege het verschepen van in de VS gemaakte producten naar onder andere Iran. Daarbij zou Huawei in strijd handelen met Amerikaanse exportwetten en sancties. Het weer, regen en bewolking, ook een krachtige wind. De temperatuur stijgt naar 12 graden. In het weekend veel regen en flink wat wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Valt nog mee met de files in de ochtendspits. Op de A7 Hoornzaandam verlies je 5 minuten tussen Hoorn en Purmerend. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen kon de spitsstrook niet open. Nou, dat is inmiddels gebeurd, maar tussen Heemskerk en het Rotterpolderplein nog 8 kilometer file. En op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom begint wat file te ontstaan tussen Rijnsaat-Aterwoude en Leimuiden.